Vanmiddag werd bekend dat de Vira-treinen zeker tot maandagavond niet zullen rijden. In België weer rijden. rond Utrecht Centraal is het treinverkeer ernstig verstoord. Om kwart voor vier ontstond volgens de NS een technisch probleem... waardoor seinen en wissels niet meer bediend konden worden. Dat probleem is verholpen, maar er rijden nog veel treinen niet op tijd. In de hal van Utrecht Centraal is het erg druk. De NS zei aanvankelijk dat de problemen tot half zeven zouden duren. Dat is nu bijgesteld naar acht uur. Minister Bussemaker verwacht dat ze D66 en GroenLinks kan overtuigen van de noodzaak om een nieuw leenstelsel voor studenten in te voeren. Ze wil met de partijen praten over hun bezwaren tegen het kabinetsvoorstel om de basisbeurs vanaf volgend jaar te vervangen door een lening. De fracties vrezen onder meer dat de kwaliteit en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar komen. In een reactie zegt GroenLinks het plan nog steeds schadelijk te vinden voor het onderwijs. D66 wil het voorstel nog goed bestuderen. Voor de Nederlandse ambassade in Moskou is een protestactie gehouden... naar aanleiding van de dood van de Russische activist Alexander Dolmatov. Die pleegde gisteren zelfmoord in Rotterdam... waar hij in vreemdelingendetentie zat. Dolmatov vluchtte in juni naar Nederland omdat hij zich niet meer veilig voelde. Hij had politiek asiel aangevraagd, maar die aanvraag was afgewezen. Het weer, vanavond in het noorden en noordwesten nog opklaringen. Elders veel bewolking. In het loop van de nacht overal bewolkt met minima van min 4 tot min 5 graden.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 Vandaag en morgen worden in Nederland testritten gemaakt met de Vira. Er hangen camera's onder de treinen om beter te kunnen beoordelen wat er aan de hand is. Gisteren werd bekend dat de bodemplaten van de treinstellen door ijsvorming beschadigd raken. En vandaag werd een deel van zo'n bodemplaat aangetroffen naast het spoor in België. De grote